Clemens Peters met het NOS Journaal. De politiek en de gokwereld op Curaçao spanden samen om de politicus Helmin Wiels te vermoorden. Dat werd duidelijk tijdens de rechtszaak tegen een van de hoofdverdachten in de moordzaak, Bernie Nini Fonseca. Deze Fonseca zou van ex-minister Jamalodin en diens halfbroer en gokpaas Robbie Dos Santos opdracht hebben gekregen om Wiels om te brengen. Het motief voor de moord op Wiels waren waarschijnlijk zijn pogingen om de goksector op Curaçao aan te pakken. Wiels werd in mei 2013 op het strand van Curaçao doodgeschoten. De politie doet te weinig om voortvluchtige kleine criminelen op te sporen. Dat zeggen onderzoekers van de politieacademie. Het gaat om mensen die een straf hebben openstaan van minder dan twee maanden. Naar die groep wordt nauwelijks gezocht en bovendien delen overheidsdiensten essentiële gegevens niet met elkaar. En daardoor glippen kleine, kleine criminelen regelmatig door de mazen van de wet. En krijgen ze soms zelfs een uitkering of een nieuw paspoort. De onderzoekers dringen aan op meer samenwerking van de diverse instanties. Nederland roept de ambassadeur van Eritrea op het matje. Aanleiding zijn de berichten over hard bewijs dat de Eritrese ambassade in Den Haag Eritreërs in Nederland onder druk heeft gezet om financieel bij te dragen aan een conferentie in Nederland van de jongerenbeweging van de enige partij die in Eritrea is toegestaan. Uiteindelijk ging die conferentie vorige week niet door. Na ongeregeldheden verbood de burgemeester van Veldhoven de bijeenkomst. Verschillende grote pensioenfondsen hebben hun financiële positie in het eerste kwartaal verbeterd. Fondsen waaronder het ABP en het pensioenfonds Zorg en Welzijn profiteerden van een lichte stijging van de rente en positieve rendementen op beleggingen. De stijging houdt in dat de kans dat de pensioenen aan het eind van het jaar verlaagd moeten worden af is genomen. Het weer. Vannacht is het vrij helder en gaat het een paar graden vriezen. Morgen overdag droog en af en toe zon bij een graad of 12.